voor spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Defensie heeft 2,8 miljoen euro te veel betaald voor voedsel en water dat geleverd werd aan de Nederlandse militairen in Afghanistan. Eerder was al bekend geworden dat het ingehuurde cateringbedrijf de facturen verhoogde. Uit een openbaar gemaakte vertrouwelijke Kamerbrief blijkt nu dat het om 2,8 miljoen euro gaat. Voor de huidige missie in Mali wordt met, dus met hetzelfde cateringbedrijf gewerkt. Luxemburg scherpt de regels aan om belastingontwijking aan te pakken. Vanaf 1 januari wordt het moeilijker om met geld te schuiven tussen dochterbedrijven. Dat moet het voor multinationals moeilijker maken om via het land de fiscus te ontlopen. De Europese Commissie is blij met de nieuwe belastingregels in Luxemburg. Rusland heeft een pijpleiding in gebruik genomen die de Krim van gas moet voorzien. Voorheen leverde Oekraïne de energie voor het gebied, maar sinds de Russen de Krim bijna drie jaar geleden annexeerden, zijn er regelmatig problemen met de energievoorziening. Eerder dit jaar opende de Russische president Poetin al nieuwe elektriciteitsleidingen naar de Krim. Webwinkels nemen maatregelen om verspilling door onnodig grote verpakkingen tegen te gaan. De standaarddozen zijn vaak veel groter dan het product en dat is slecht voor het milieu. Twee bedrijven hebben daarom een machine ontwikkeld die de verpakkingen precies op maat maakt. Enkele grote webwinkels maken inmiddels gebruik van het apparaat. Er komt toch geen islamitische basisschool in Naaldwijk. De gemeente had ingestemd met de komst van de school... maar staatssecretaris Dekker vindt dat het plan niet voldoet aan de voorwaarden. Volgens hem is het maar de vraag of er in het Westland genoeg belangstelling is... voor islamitisch onderwijs. De nieuwe school zou binnen vijf jaar minstens 257 leerlingen moeten trekken. Het weer, opklaringen, maar in het zuiden kan vanavond en vannacht mist ontstaan. De minima liggen vannacht net boven nul. Morgen is het grijs en mistig. Het noorden maakt de meeste kans op zon. Daar wordt het een graad of 7. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De enige file in de Randstad staat op de A10 Noord. Voor de Tunnel richting de A1.